met het NOS-journaal. In een opvanghuis in de gemeente Staphorst zouden kinderen... Dat melden de klanten van Wegener. De vrouw, die wordt verdacht van de mishandeling, was van 1984 tot 2010 pleegmoeder in het huis. Twee familieleden en een hulpverleenster hebben aangifte gedaan bij de politie, die de zaak onderzoekt. In de aangifte staat dat de pleegkinderen met stokken en mattenkloppers werden geslagen. Ook moesten ze voor straf op de gang slapen of buiten in de kou staan. Zo'n duizend wandelaars hebben vannacht meegedaan aan de Nacht voor de Vluchteling. Een wandeling van Rotterdam naar Den Haag. De nacht stond in het teken van ondervoede kinderen in vluchtelingenkampen. De gesponsorde deelnemers liepen 40 kilometer en haalden in totaal zo'n 200.000 euro op. Een deel van de wandelaars is inmiddels gefinished. Er deden ook bekende Nederlanders mee, onder wie Femke Halsema. Op een camping in het Brabantse sint antonus is een dode gevallen na een schietpartij. De politie heeft iemand opgepakt. Even na half twaalf gisteravond kwam er een melding binnen dat er geschoten werd op het terrein van gezinscamping De Breienburg. De politie wil in verband met het onderzoek weinig kwijt over de zaak. Chemie- en biotechnologieconcern DSM neemt een grote fabrikant van omega-3 vetzuren voor voedingssupplementen over. Het bedrijf Ocean Nutrition zit in Canada, de Verenigde Staten en Peru. Volgens DSM krijgen veel mensen te weinig vetzuren via het eten binnen. Met de overname hoopt DSM de eigen voedings- en vitamine-tak te versterken. Er zijn toch weer plannen voor een nieuwe Kuip in Rotterdam. Dat blijkt uit informatie die in handen is van de NOS en RTV Rijnmond. Het eerste plan is van bouwbedrijf BAM, dat samen met Siemens en Eneco de Kuip grondig wil verbouwen. Het tweede bouwbedrijf, Volker Wessels, werkt aan een nieuw stadion op de sportvelden direct naast het oude gebouw. Dat dan behouden blijft voor andere sporten. In beide plannen zijn de kosten ongeveer 300 miljoen euro weer, hier en daar bewolking, maar ook zonnige perioden.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 Ja, eh, zoals ik al had gezegd, het is een mooie dag en ik zie op Twitter ook heel erg veel berichten terugkomen van allemaal mensen die naar Zandvoort gaan of al in Zandvoort zijn en genieten van het mooie weer. Dus zodra het uur is afgelopen kunt u lekker naar buiten, lekker genieten van het mooie weer zal wel druk worden in het dorp. We gaan verder met een opname van uh, Scott Hamilton en John eh, Engels. En John Engels eh, is ook een van de jarigen vandaag. Eh, vandaar dat ik dit nummer tegenkwam. En het is toevallig een opname vanuit onze eigen krocht. Dus luistert u maar. We're going play a very pretty, uh, play a very pretty ballad for you now. This is written by a guy named Ben Oakland, and uh, the name of the song is If I Love Again. I'll play the verse. Ja dus met eh, John Engels op de drums. Eh, ja, lekkere muziek. Eh, we gaan verder met Joe Locke en Geoffrey Kiezer met Summertime. dan gaan we van Summertime naar eh, twee geraniums voor jou. Dos Gardi Gardinias van de Buena Vista Social Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán porque existe otro querer. తారా traicionarlo porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro Kim Hoorweg met Why Don't You Do Right. Ehm, ja, we zijn dus eh, langzamerhand een beetje aan het opbouwen en een wat eh, vlotter tempo. Al wil ik nu heel eventjes een Hoor Silver uh, eh, draaien met Senior Blues even op adem komen. Mexicali way Senoritas falling for him With the hope that he will stay By the time that they love him Senor Blues done gone away say By the time that they love him Saying your blues done gone away I'll lay my head by. Ooh, I'm so tired and lonely and blue. Cause the one gal I love won't be true. Got the blues and it's all cause of you. Got the blues and it's all cause of you they call him. Way down Mexicali way, senoritas falling for him. With the hope that he will stay. By the time that they love him, senior blues done gone away. say by the time that they love him saying blues done gone away I don't know why, don't know why, don't know why I'm a wandering, wandering guy down and lay my head by. Ooh, I'm so tired and lonely and blue. Cause the one gal I love won't be true. Got the blues and it's all cause of you. Got the blues and it's all cause of you. James Sanders en Congito de, op het eh, Chicago Jazz Festival. Een live opname zoals je kunt horen. En uh, nou, het klinkt allemaal best wel eh, lekker en het is een beetje... Het komt een beetje overeen met het weer buiten, daarom gaan we lekker door met het laatste nummer alweer.